Sinds gisteren dreigt een kabinetscrisis omdat vicepremier Bos het verzoek van de NAVO om langer in Afghanistan te blijven definitief heeft afgewezen. Hij wil dat het kabinet zich morgen achter die afwijzing schaart. De coalitiepartners CDA en ChristenUnie vinden de tijd nog niet rijp voor een beslissing. PvdA-kamerlid Van Dam zei voor het overleg van de partijtop... dat het kabinet geen enkele reden heeft om morgen niet het besluit te nemen dat Bos wil. De werkloosheid blijft oplopen. De werkloosheid is nu gestegen tot 435.000, 11.000 meer dan een maand geleden, meldt het CBS. 5,6% van de beroepsbevolking zit nu zonder werk. In een jaar tijd zijn er 131.000 werklozen bijgekomen. Vooral onder lager opgeleide mannen met een technisch beroep en hoger administratief personeel neemt de werkloosheid toe. De marechaussee heeft op Schiphol opnieuw drie verdachten aangehouden van diefstal uit de bagagekelder van Schiphol. In deze zaak waren er al 17 verdachten aangehouden die in de bagageruimte werkten. De recherche van de marechaussee noemt 20 verdachten een enorm aantal. Volgens de marechaussee is met de laatste arrestaties het onderzoek afgerond. In het onderzoek zijn lokkoffers ingezet om dieven op heterdaad te kunnen betrappen. Binnen de Israëlische Veiligheidsdienst is scherp kritiek op de gang van zaken rond de moord op een Hamas-kopstuk in Dubai. De daders zouden daarbij de identiteit hebben gebruikt van Britten die in Israël wonen. De Hamas-leider was in Dubai om wapens te kopen. Medewerkers van de Israëlische Veiligheidsdiensten zijn ervan overtuigd dat de geheime dienst van hun land, de Mossad, de man heeft geliquideerd. Ze vinden het verwerpelijk als daarbij vervalste paspoorten van inwoners van Israël zijn gebruikt. Het weer geleidelijk enkel opklaringen, aan het einde van de middag regen vanuit het zuidwesten.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 Finally, there's an alternative. je donderdagavond meteen goed in te knallen. Hoor je hier de winnaars van de Rob Acta Award van afgelopen vrijdag in de patronaat. Gangster natuurlijk. En hierna, daarna hoor je Project Team met Angry May. Welkom bij Alternative FM. Met weer een beetje in de studio. We hebben Liberty vandaag in de studio. Heb meegedaan in de eerste voorronde van de Rob Acta Award. Gaan we een heel uur, zelfs twee uur gaan we daaraan besteden. Wordt een fantastische, een bomvolle show. Ze gaan vier nummers akoestisch spelen voor, eh, voor jou thuis. Maar allereerst gaan we nog even wat beuken, want dat heb ik een beetje vorige week gemist. Want ja, ik was er vorige week niet. Dus hier komt Velvet Revolver, Slider. I just can't describe. It's something that I can't understand and why is you gone every time that I open my eyes. Cause yo, it's all my fantasy that make us so much better, baby. Can't you see? Try to do your best to remember me. I do my best to forget your fantasy. It's getting pretty difficult to get you out my brain. If I ever let it happen, I'ma never be the same. Share the sunshine with me, share the rain. Share it all before we enter the day. Now I know deep down something isn't right. It's magic of the night. doesn't matter if I just keep telling myself that we together Whether that's in my head or whatever Just forget the facts, try to relax Your picture in my head that I can't neglect I can't reject this, but I won't accept that you're a dream A fake scene, baby, the way if that's true Then I'll just dream all day I'll close my eyes, let it go, let you lead my way Cause girl, you're so divine And I'm thinking will it ever end over time It's that weird contradiction of wrong and fine I think i will fight, forget wrong all the time now I know deep down something isn't right. It's the magic of the night. Now your name is written on found out something isn't right. It's magic of the night, right? Right? But your name is written on my but I only meet you when I go to sleep. Now will it ever be, I'm asking you Or will it ever be a reality now? I, I know deep down, something isn't right It's the magic of the night Your name is written on Special. Altijd weer een feest en deze zomer staan ze weer in onze buurt hoor, dames en heren. Ze staan in Velsen. Bekensteinpop zijn ze bevestigd om daar te spelen op het hoofdpodium. En nog betere nieuws, die Stone Temple Pilots, die, eh, eh, of tenminste de frontman die je hoorde, van Scott Weiland. die hoorde namelijk Velvet Revolver, het eerste nummer. Die gaat ook weer toeren. De oude band van Stone Temple Pilots staat op alle festivals in Europa. Zoals eh, Hurricane, Download. Misschien nog even in eentje in Nederland. Daar zijn ze nog niet bevestigd. Ik denk Pinkpop hoor. Ik denk echt Pinkpop. We gaan weer even naar een lokaal beentje. The Treats. Come on baby. En trouwens, die kan je checken ook hè, op King FM. Stem even op ze. wc's zijn hier heel erg schoon. Jam. The Fixer, dat was het. En op Werchter staan ze dit jaar. En weet je welke bands nog meer bevestigd zijn op Werchter? Een holy shitload aan bands. Ik ga ze even af. Muse, Fateless, LaRue, Green Day, Jack Johnson, Ramstein, Pink, Gossip, Florence and the Machine. Dat is leuk voor eh, Marcus. Marcus, Florence and the Machine komt naar Werchter. Oh, gezellig. Duimpje omhoog. <laughs> en natuurlijk Pearl Jam in Vertelk. Ja! Jaap, goedemiddag. Ook oh, goeiedag. Hoe is het nou? Nou, ik zie eh, met eh, low batteries en al dat soort dingen meer. Het, het wordt heel gezellig eh, vanavond in ieder geval. Dat is, dat is één ding wat zeker is. Batterijen en dat soort dingen. Ik ben al nou even naar de plaatselijke batterijshop gelopen. Dus het gaat allemaal goed komen. Ja, want de batterij viel uit als het kabinet, hè? Ja! Ja is dit een, is strijker, een verlaten strijker die je nog ergens hebt op eh, Ja, dit kabinet, heb je het allemaal een beetje bij je nou, meegenomen? Ja. Zelfs Sesamstraat ging niet door vanwege de kabinetscrisis. Ik denk, als ik die jongens hoor praten in het kabinet... dan kijk ik toch liever naar Sesamstraat... omdat dat tenminste nog gewoon begrijpelijk Jip en Janneke taal is. Daar hou ik gewoon van, want als die politici praten, dan, eh, dan kan ik er al vast aan helemaal geen touw meer aan vastknopen. Dus... Nou, het ging wel hard tegen hard op een gegeven moment. Eh, echt, heb, je, eh. heb je naar vak zitten kijken? Daar wisselden ze geen woord wat met elkaar. Dus het is een heel gezellig sfeertje, denk ik. Nee, ze krijgen, echt op, ze krijgen echt op een donder. Maar dan komt, dan komt Balken opeens aan en dan zegt hij... Ja, jongens, Bak morgen, morgen jullie alles. Dat vind ik zo stom, hè. Ga gewoon... Ga, Ga regeren! Ja, inderdaad. Ga regeren. Ja. Doe wat. <laughs> Het mooiste was nog, eh, ik ben het niet eh, altijd eens met Wilders, maar dit keer was hij toch wel erg mee, eh, met, met hem eens. Hij zegt van, hou er gewoon mee op. Ga iets anders doen. Ik, ik vond het wel een mooie opmerking, hadden gezegd. Ja, ga fietsen. Ga, ga fietsen of weet ik van wat. Ga lekker pingpongen, punniken, volksdansen of doe maar iets, maar ga geen kabinet meer leiden, want we zitten er gewoon niet meer op te wachten. <laughs> Het is Goed, politieke statements we vandaag eh, gemaakt in, hier in Alternative FM. Eh, ik zie lachende gezichten, dus... Eh, is, het, is het klaar met de batterij? Of? Ja, volgens mij is het ongeveer nu klaar. Het, een beetje doek, maar... ik hoor niks. Welke microfoon is het? nou, ik hoor niks. Ik hoor niks. Hey, Ik hoor niks. Ja. Hoor ik je nu? Dat weet ik niet. ja. Oh, hoor je. We hebben verbinding. Je tot... on air. <laughs> We hebben verbinding tot een buitenaards wezen. Wie was dat die, eh, daar in de microfoon? dat oh, oh, alle twee. Kijk nou eens. Oh, <laughs> Sjoerd, en David. Kijk nou eens. Oh, dat kan niet hoor, dat kan niet. Dat kan niet? Ga, gaat goed straks? of niet? <laughs> Ja, dat is, verstandig. <laughs> De, de, enige die niks zeggen, dat is uh, Sjoerd achter mij, de drummer. En eh, Jeroen die zegt niks. En Pim die houdt ook wijselijk zijn mond dicht op dit moment. Dus, eh, Heel wijselijk, ja. ja. zit in de zone hè, voor zometeen. Ja, oh? Ik, lach alleen. nou, we horen het al. Ze hebben er zien in. Menno? we gaan los, denk ik. Maar voordat we gaan knallen, jullie eh, mogen hierna, nadat ik uh, na jullie introductie mag, eh, mogen jullie gaan los. Welk nummer gaan jullie spelen? We gaan een eigen nummer spelen eerst. Whitebird heet het. Daarna nog een eigen nummer, You're Free. En dan nog een cover en dan nog een eigen nummer. Nou, dus wat een We gaan het zien, we gaan ah. knallen. We gaan gewoon, willen jullie twee nummers meteen achter elkaar spelen? Dan komen we wat beter uit met de tijd. Is goed. Komt door, een klein batterijprobleem zoals eerder. <laughs> Gememoreerd. Dames en heren, Alternative FM presenteert trots erop Akda wordt. Peppe, kom maar in hoor. Nee, nog niet, nog niet, nog niet Lieve vriendjes en vriendinnetjes, wat een fans. Wagonladingen vol met fans zijn er aangerukt. Geweldig. Altijd fijn natuurlijk voor een band. Zo hadden we zojuist een band staan die eh, net een jaartje bestond. Deze band bestaat slechts een half jaar. Jawel. Zoals ze zo zeggen, maken ze commerciële, oh, sorry, moderne commerciële muziek in een nog nieuwer jasje. Het zijn vijf beste vrienden met allemaal dezelfde passie voor muziek. De, tour, de doelstelling waarmee ze begonnen zijn is veel lol maken en nog belangrijker, samen muziek maken. Ondanks hun korte bestaan hebben ze samen veel meegemaakt en zijn eigenlijk door de band dichter naar elkaar toegegroeid. Ja, ja, mooi hè. Mooi hè. Ja, ik vind het heel mooi. Ja, dat werd mij allemaal ingefluisterd net door. ik, vond, ik was ontroerd ook. Ja, echt. Ze gaan echt er prat op dat ze eigen nummers schrijven. Dat vinden ze heel belangrijk. Want zoals ze zelf zeggen, waardering krijgen voor je eigen nummers. Dat blijft toch het mooiste wat er is in de muziek. Ja toch? Niet dan? Vind ik wel. Ik heb het natuurlijk over Liberty! as a bird that's lost its wings. Well, I'm trying to wake up, I'm trying to get out of bed, trying to make sense gaan nog een nummertje spelen. Dit oh. was geweldig. En het nou. volgende nummer wordt nog beter. Nog beter. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. side by stage, just yet you know I did so. Met de klanken van Gogo Badello met Alcohol van het laatste album Super Taranta sluiten we deze episode af. Ja, Florence en Machine daarvoor met You've Got The Love. En daarvoor de twee briljante akoestische nummers van de, of de band die nu in onze studio bent. Onze huisband is het nou niet echt. Want ze zijn niet elke week er natuurlijk. Maar onwijs goede nummers. Goed akoestisch. Ik vond de stem ergens op lijken. Ik kan het niet heel erg plaatsen. Ik dacht aan Block Party En toen kon ik het toch niet laten om dat hierna te gaan draaien. Block Party. Song for Clay. Zal ik hier eh, verdwijnen? my heart Ik vond daadwerkelijk zijn stem er echt op lijken hoor. Op die zanger van Block Party. Block Party gaat trouwens solo hè, die zanger. Ik ben benieuwd wat dat gaat werken. Want die band is achter is heel goed. Hey, eh, Liberty gaat weer een eh, mopje spelen voor ons. En dat mopje eh, gaat over een... Het wordt, is een cover van de Eagles. Nee, niet die Eagles. De, gewoon de Eagles. Niet de Eagles of Death Metal. Jongens, go your gang. Mercedes Benz. Uh, she's got a lot of pretty, pretty boys that she calls friends. How they dance in the courtyard, sweet summer sweat. Some dance to remember, some dance to forget. So I call up the captain, please bring me my He said we haven't had that spirit here since 1969. And still, those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say, Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely up at the Hotel California. What a nice surprise! What a nice surprise! Bring your alibis, mirrors on the ceiling, pink champagne on ice, and she said, "We are all just prisoners here of our own device." And in their master's chamber gathered for the feast. They stab it with their stealing knives, but they just can't kill the beast. De mythe zat lekker. <laughs> Dit was echt goed zeg. Hey. Ja. En ehm, ik denk dat we het nou laatste plaatje eventjes voor ja, uur bewaren. Nou, eh, we gaan gewoon lekker uh, dwars door het nieuws zijn. Voor je Die vind ik ook goed. Kijk maar wel een... Eh, die, dat nieuws, dat zetten we dan wel even uit. Ja, Doe ik wel even nu... <laughs> <laughs> Welk bad? Doe, doe ik nu wel even snel het nieuws. Ja, zal ik dat nu meteen? Het kabinet is nog niet gevallen klaar en, uit. En het weer wordt morgen koud. Ja, en regenachtig. En daarom hebben we Hotel California gespeeld. Gaat het een beetje, Pim, of niet? Want je zit er zo lekker gezellig bij. Uh. Eh. Ja, knussen met Dave Oké, okay, nou, dat is eh, heel, heel, heel, erg fijn. Goed, eh Menno. Ik denk dat het zo eh, langzamerhand een beetje tijd wordt voor het laatste nummer wat de heren gaan spelen. Nu al? Nu al. Ja, nou, ik ben er klaar voor. Jij bent er klaar voor? Ik hou mijn stoelleuningen wel weer vast. Ja, oké. Eh, welk nummer is dat hierin? Dus Open Your ook een eigen nummer. En het is eigenlijk waar het allemaal mee begonnen is. Oké. Ja. En na dit nummer gaan we even uitgebreid in op de jongens zelf in plaats van hun muziek. Oké, desert, I've been through the snow. I've been places you'll never know. I've seen things, I've heard things you won't understand. If you do, a babe, then I'm your man. They ask you your future, they ask you your goals. They claim they know how life will unfold. But trust me, my love, they don't have a clue don't know how well we're gonna do.